en een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Eén of twee kapers houden op de luchthaven van Malta nog altijd 118 inzittenden vast van een vliegtuig. Het toestel, een A320 van Afrika Airways, werd op een binnenlandse vlucht in Libië gekaapt. Het was onderweg naar Tripoli, maar werd naar Malta geleid. Behalve 111 passagiers zijn er zeven bemanningsleden aan boord. Wat de eisen zijn van de kaper of de kapers is niet bekend. Ze hebben gedreigd het vliegtuig met handgranaten op te blazen. Inmiddels is er op de luchthaven van Malta een onderhandelingsteam bij het toestel aangekomen. De Nederlandse kerkbesturen hebben adviezen gekregen voor veiligheidsmaatregelen. Breng de risico's in kaart, installeer een beveiligingscamera... en maak een draaiboek of een ontruimingsplan voor als er een incident in de kerk plaatsvindt. Zo schrijft het Interkerkelijk Overleg CIO. Dat is een samenwerkingsverband van 31 kerkgenootschappen van alle gezinten en de overheid. Aanleiding voor de tips is de onthoofding van een priester in het Franse Rouen in juli dit jaar. De hoofdverdachte van de aanslag in Berlijn, Anis Amri... is vannacht door de politie doodgeschoten in een voorstad van Berlijn, van Milaan. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken gezegd op een persconferentie. Amri werd aangehouden bij een routinecontrole op een plein. Hij gedroeg zich verdacht en toen hem werd gevraagd om zijn legitimatie... trok hij een pistool en schoot hij een agent in de schouder. In het vuurgevecht dat daarop volgde kwam hij om. Volgens de Italiaanse minister is er geen twijfel dat de gedode man Amri is. Een politiebron meldt dat hij is geïdentificeerd aan de hand van zijn vingerafdrukken. Duitsland gaat ervan uit dat Amri de man is die maandagavond in Berlijn met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt. Twaalf mensen kwamen om. Het weer vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 8 graden. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee wordt het stormachtig met zware windstoten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op veel plaatsen tot de avond droog. Het wordt dan opnieuw 8 graden. Dit was het NOS. E. Dit is René Passet van de ANWB.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 We staan eh, live op de ijsbaan uit te zenden. En als je denkt van ik wil gezellig langskomen, ik zit nog voor de radio en het is eh, mij te koud om naar buiten te gaan. Ik zou zeggen kom gewoon deze kant op. Overal hangen kacheltjes, het is lekkere warme koffie, gloewijn, snert, noem zo maar door. Hey, we zijn natuurlijk begonnen met de nummer 24 met uh, Kaigo met Carry Me. En eh, we zijn tot vijf uur nog eh, bij je met eh, de grootste hits van Europa.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 dit traditionele item gaat over maar één persoon. En dat is Justin Bieber. Want ik heb altijd... wat is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, ik kan je verklappen wat er nou weer met hem aan de hand is. Want Justin Bieber heeft weer een aanklacht aan zijn broek. Dit keer vanwege een eh, Argentijnse incident in 2013. Eh, Bodyguards van de Canadese zanger sloegen toen eh, buiten een club een fotograaf in elkaar. de nieuwe aanklacht komt bovenop een arrestatiebevel dat al in Argentinië tegen de 22-jarige zanger werd uitgevaardigd. Nou, op het moment dat Bieber wordt gezien in het land wordt hij direct opgepakt. Dus mocht je nog naar een concert willen daar hem, dat gaat niet meer. Hey, er is nog meer eh, om eh, Justin eh, Bieber. Want PETA is, PETA is boos op hem. Justin Bieber heeft weer wat vijanden bij. De PETA namelijk, dat is de dierenrechtenorganisatie. Want die heeft felle kritiek op Justin Bieber. Aan, uh, geen aan, geld geen gebrek voor deze Justin. Want met zijn nieuwe keuze heeft hij echter wel wat kwaad bloed gezet bij zijn fans en bij de dierenliefhebbers. Hij liep maandag namelijk rond in West Hollywood in een enorme jas van echt bond. Dierenrechtenorganisatie PETA reageerde via de Sun. Coyotes en andere dieren worden gevangen voor eh, belachelijke jassen zoals deze volledige. In paniek knagen ze aan hun poten tot er iemand komt die ze dan doodslaat of schiet. En dat zijn vaak eh, hulpeloze baby's en zo. Ja goed, eh, Justin Bieber is weer lekker op het dreef. Dus met zijn ja, negativiteit om weer in het nieuws te kopen. Daarentegen ehm, heeft hij wel weer de laatste tijd goede muziek gemaakt. Zoals we het vorige uur waren begonnen ook met een nummer van uh, deze Justin Bieber.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 words op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 20 van eh, deze week. Yellow Claw met eh, Love and War. En eh, daarvoor hoorde je de nummer 21, Clean Bandit met Tears. Hey, we gaan snel door met de nummer 19 van deze week. Baby Rexha is dat met I Got You. Ondertussen alweer 7 weken in de lijst en blijven zitten deze week op 19. I can see you hurting. I've been through the same thing. Baby, don't you worry. baby, I got you. I just wanna know you. Tell me all your secrets. Looking like nummer 18 van eh, deze week. Sigma samen met uh, Birdie. Met het prachtige nummer eh, Find Me. Even staan hier natuurlijk nog steeds met de Euro Breakdown live op de uitzending hier in Zandvoort op de ijsbaan. En dan heb ik ook nog een kleine mededeling van huishoudelijke haard voor iedereen op de ijsbaan. Ik hoop dat jullie me horen, want als er nog eh, met eh, sneeuwballen gegooid gaat worden of eh, naar elkaar of naar buitenstanders... dan word je zonder pardon van het ijs afgehaald door de ijsmeesters. Want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Gewoon lekker schaatsen, lekker dat sneeuw op het ijs laten liggen... en de ijsmeesters zelf zullen het wel gaan weghalen voor je. Dat hoef jij niet te doen, daarvoor zijn hun natuurlijk. En helemaal niet in de vorm van ijsballen. Want het doet gewoon pijn. Hey, door naar de top 40 eh, eh, van Europa. Ik ga zo direct eh, de nummer 17 draaien. nummer 17 is in de handen van de Zweedse Ebba Toof Elsa Nielsen. En ze valt in haar thuisland op als zangeres in de groep Trembably. Het levert haar een platencontract op en Max Martin, producer van onder meer Britney Spears en de Backstreet Boys, vraagt haar te helpen aan het schrijven van nummers. In het najaar van 2012 verschijnt haar debuutsingle Love Ballad. En na enkele bijdrage op eh, andere singles volgend jaar later de singles Out of Mind en Habits op. Habits weet in eh, Denemarken de top 10 te bereiken. En op 3 maart 2014 verschijnt haar eerste mini-album met eh, daarop een zeven aantal nummers. Nou, Stay High dat ze samen maakt met Amerikaanse productieduo eh, eh, Hippie Sabotage wordt haar vierde single. En met het nummer eh, oogst zangeres ook succes buiten Scandinavië. Zo komt het nummer in het Verenigd Koninkrijk op nummer 6 terecht. En scoort ze ook een top 10 hit in Nieuw-Zeeland. Eind juni staat het nummer dan eh, bovenaan in de Nederlandse top 40. En in september scoort ze samen met de eh, Alesso de, de hit Heroes, We Could Be. En vrijwel tegelijkertijd verschijnt haar eh, album Queen of the Clouds. Nou, in het voorjaar van 2016 is Tavlo, uh, zoals wij haar beter kennen, te horen op Close van Nick Jonas. En eh, eind oktober verschijnt haar tweede album Ladywood... waarvan de single Cool Girl als voorloper verschijnt. En dat nummer eh, is toevallig een 17e eh, notering dat ik daarop terecht kom. Wat leuk. Nummer 17 dus. Tablo met Cool Girl. You do your thing, never wanted a future I how to put it romantic Speaking my truth, there's no need to panic not put a label on it. Let's keep it fun. but you still Deze dame, Tavlo, heeft deze laatste single van haar gemaakt. Eh, cool Girl, de nummer 17 van eh, deze week. En volgens mij, als ik zo om me heen kijk, is er een eh, hoop ijs te vinden. En zijn er voldoende koude mensen hier aanwezig. Maar dat is snel warm te krijgen met een leuke versnapering hier in de Koekensopentent uh, op de ijsbaan hier in Zandvoort. Leuk dat je nog luistert uh, naar eh, CFM. Tot 5 uur zijn we bij je met de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. En wij gaan door met de nummer 16 eh, van deze week. Die is in handen van Robin Schultz samen met David Quetta. light. Oh, all that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I ah, keep on staring up at the ceiling. waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up. keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing. betrouwbaar, maar wel origineel. titel gewoon eh, helemaal verkeerd eh, van eh, Pharrell Williams. Het is niet running, het is skating. We staan hier natuurlijk op de ijsbaan. En volgens mij is het Engels nog niet zo goed van de kinderen op de ijsbaan. Want die zijn allemaal Polonaise aan het doen op het moment. Ik vind het wel grappig eigenlijk. We willen ook zien hoe de kids op het moment op de ijsbaan Polonaise zien? Kom dan gewoon naar het centrum van Zandvoort. Daar staat de ijsbaan. Eh, tot 9 eh, uur vanavond zijn we bij je met de eh, live uitzending hier op ZFM Zandvoort. Dat zeg ik nou, Jonas. tot 9 uur vanavond. 9, 9, 2100 uur. Staan we hier live op locatie uitzending te doen... Hier op uh, CFM Zandvoort tot 5 uur uh, ben ik bij je met de top 40 van Europa. En de top 40 zal de top 40 niet zijn als we het over een paar artiesten hebben. En dan eh, ga ik over het artiest hebben die ik al eh, reeds gedraaid heb in het uh, vorige uur. uur. Die was nieuw binnengekomen. En dan heb ik het over Stevie Wonder. Want jarenlang woonde Stevie Wonder in Detroit. En inmiddels is de beste man verhuisd naar de Amerikaanse stad. En heeft toch een straat naar hem vernoemd. Nou, afgelopen woensdag werd eh, Stevie Wonder Avenue onthuld in het eh, bijzijn van de zanger zelf. Dit is gewoon een eh, geweldig moment. En dit moment zal ik vastleggen en voor altijd herinneren, zo zei de 66-jarige zanger. Nou, ik ben <laughs> benieuwd hoe hij het herinnert, zeg maar. Want voor hetzelfde geld staat er Jonas Parson Avenue. Hij ziet het toch niet. de plek is bijzonder voor Stevie Wonder omdat het vlak bij het oude hoofdkantoor van Motown Records zit... waar ooit de loopbaan van deze zanger begon. Tijdens de ceremonie had eh, Stevie Wonder nog wel wat eh, serieuze teksten te delen. Zo schrijft, hij, eh, Huffington, zo schrijft de Huffington Post... Ik heb nog nooit iemand van jullie gezien. Dus wanneer ik dingen hoor over mensen die elkaar niet mogen vanwege de kleur van hun huid... dan is dat voor mij absurd en barbaars. Laat de kleur niet bepalen wie je bent. Zo concludeerde hij met een knipoog in dat magazine. Maar deze week eh, verscheen dus de video bij uh, Het nummer dat Stevie Wonder en Ariana Grande samen hebben opgenomen voor de film eh, Sing. En dat deze week in de tipperaden van de Nederlandse top 40 terecht is gekomen. Maar het is in de e- Europese top 40 gekomen op meteen op een 29ste plaats. Hey, door met de nummer 14 die deze week uh, klaar staat voor jullie. Dat is een nummer van Ellie Golding, genoemd Still Falling For You. De Euro Breakdown moet hij het wel gaan uh, doen natuurlijk. Zal toch wel? De nummer 14, ja, daar is hij. Ellie Golding, Still Falling For You, live hier vanaf de ijsbaan op uh, eh, CFM.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 still falling for you. Brighter than gold, this love shining brighter than gold. This love is like letters in bold. This love is like out of control. This love's never growing old. You make it new. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. if we both need more falling for you. Falling, crashing through my arms. Love you like this, like a first kiss, never let go. Falling, crashing through my arms, never breaking what we got.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 Want vorige week was hij pas nieuw binnengekomen op een uh, 24e plaats. En nu in de tweede week dus meteen de nummer 13 te pakken. Rack and Bowman met Human. En we gaan door met de nummer 12 van deze week.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 it to the Move that body, let me see you just do it, girl, you're magnificent. No Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control. Jean Paul samen met uh, Dua Lipa, de nummer 12 eh, deze week in de top 40 eh, van Europa. Vorige week nog op een 18e plaats, zes plaatsen dus gestegen. En dan kan je verklappen dat ze er pas drie weken lang in staan. En dat is eigenlijk best weinig. Eh, vijf zijn we bij met de top 40 van Europa hier live op de ijsbaan in eh, Zandvoort. Kom ook gezellig langs. Maar ik doe het niet alleen. Ik heb eh, iemand op het ijs staan. Die heb ik uh, schaats aangedaan, volgens mij. En op het ijs, dat is het ook weer niet, hoor. Nee, durf je niet op het ijs? Ja, het is zo druk. Je kan er gewoon niet komen. Kan je er gewoon niet komen? Wat is er, hoe koud is het water? min 30. Min 30? <laughs> ik, heb het nog niet gevoeld vanavond. Oh, oké. Nou, eh, Jonas uh, staat eh, live op de ijsbaan met zijn microfoon. Ik zou zeggen, schaats allemaal even naar hem toe en doe je verhaal. Allemaal naar mij toe? Ja, Wat waarom niet? Nou? Ah, ik heb er al eentje staan. Jij toch? Heb je het een beetje naar zin hier? Ja. Kom je vaker hier of ook niet? Wat zeg je? Kom je hier vaker? Ja. Morgen weer? Waarschijnlijk wel. Gewoon komen is gezegd. Hebben jullie het nou een beetje naar je zin? kan, kan het nog harder? Zo, hij, knalt hem meteen uit je microfoon. <laughs> Oh, meen je dat? Hey, Volgens mij zit de eh, sfeer er hier wel goed in. Nou, dat is mooi. IJsbaan Zandvoort, lijkt eens horen. Mag ik hoor je zeggen? Dat moet even wat harder kunnen, of niet? Vind je dat niet? ik hoor helemaal niks namelijk. Nou, nog een keer dan. Hey, eh, mijn microfoon heeft er geen zimmer in. Nee, ik denk het eh, ook niet. Maar ik hoor je nog steeds. Hey, eh, tot zover eh, Jonas eh, vanaf de ijsbaan hier in Zandvoort. straks komen we zeker weten weer bij hem terug. Wij gaan het laatste nummer draaien van dit tweede uur van de top 40. Dat is eigenlijk een nummer afkomstig van een kerstalbum. Het is een hele mooie versie van de dit jaar overleden artiest.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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Where your faith was strong, but you needed proof, you saw. kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair in front wenst jullie...